Freddy van met het NOS Journaal. Het kabinet gaat schimmige constructies met goedkope werknemers harder aanpakken. Vooral in de bouw en de tuinbouw werken veel Oost-Europeanen via onderaannemers en vage uitzendbureaus. VVD en PvdA waren het een tijd lang niet eens over de aanpak daarvan, maar nu hebben ze een akkoord. Opdrachtgevers moeten voortaan zorgvuldig controleren of het bureau waarmee ze in zee gaan zich aan de regels houdt en of het in staat is de cao-salarissen te betalen. Dat betekent dat de opdrachtgever aansprakelijk kan worden gesteld als arbeidskrachten worden onderbetaald of uitgebuit. De politie heeft vanochtend in Arnhem en Eindhoven drie mannen opgepakt die mogelijk betrokken waren bij de voorbereiding van terreur. Het OM gaat ervan uit dat de drie elkaar kennen. Een van hen is een teruggekeerde Syriëganger. Het onderzoek loopt al een paar maanden. Eerder zijn computers, telefoons en paspoorten in beslag genomen. Het Vrijheidsmuseum is definitief van de baan. Het stichtingsbestuur, de provincie Gelderland en de gemeente Nijmegen vinden dat er onvoldoende steun is om het plan voor de bouw van een Nationaal Vrijheidsmuseum door te zetten. Het plan was een initiatief van het Airborne Museum in Oosterbeek, het Nationaal Bevrijdingsmuseum in Groesbeek en het Oorlogsmuseum in Overloom. Toen de initiatiefnemers ruzie kregen werd de financiering van het project steeds moeilijker. Bij de vier grote banken in Nederland is in zes jaar tijd een kwart van alle banen verdwenen. Als lopende reorganisaties worden meegeteld is dat zelfs een derde. Oorzaken zijn onder meer de financiële crisis en de digitalisering. Vandaag maakte ING Bank bekend dat de komende drie jaar weer bijna 2800 banen verdwijnen. Het weer, Voorlopig is het op de meeste plaatsen droog. De minima liggen vannacht tussen de 2 en 5 graden. Aan het einde van de nacht kan het in het zuidwesten een beetje regenen. Morgen in het westen ook soms wat regen. En verder is het overwegend droog en 6 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het was een drukke spits. Er staan nu nog files van 4 kilometer en langer op de A1 Amsterdam richting Amersfoort voor knooppunt Diemen 4 kilometer. De A4 van Den Haag naar Amsterdam voor knooppunt Prins Klausplein 5 kilometer. De A4 van Amsterdam naar Den Haag voor het Ringvaartaquaduct 8 kilometer na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. A9 Amstelveen richting Diemen voor knooppunt Diemen 5 op de ring van Amsterdam. De A10 Zuid voor knooppunt Amstel 6 kilometer. De A12 Utrecht richting Den Haag voor knooppunt Prins Klausplein 8 kilometer na een ongeluk met een vrachtwagen. Op de Utrechtse baan zijn twee rijstroken dicht. A13 Rotterdam richting Den Haag voor knooppunt Diepenburg 9.